12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot de omvang van de schade is van orkaan Irma op Cuba. Officiële berichten zijn er nauwelijks. De autoriteiten wachten met het in kaart brengen van de effecten totdat Irma het land heeft verlaten. Uit verslagen van buitenlandse journalisten blijkt dat er delen onder water staan, stroomkabels zijn gesneuveld, bomen zijn omgewaaid en huizen zijn beschadigd. Premier Rutte heeft plunderaars op Sint Maarten gewaarschuwd dat politie en defensie de bevoegdheid hebben om hard op te treden. Vanmiddag is de noodtoestand op het eiland uitgeroepen nadat orkaan Irma daar huis hield. Er zijn inmiddels ruim 300 militairen, maandag komen er nog eens 100 bij. Turken die in Duitsland wonen of daar naartoe reizen... moeten op hun hoede zijn voor xenofobe en racistische incidenten. zegt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken... in reactie op een Duitse waarschuwing van een paar dagen geleden... voor willekeurige arrestaties in Turkije. Er is ook irritatie omdat Duitse politici de onderhandelingen... over de Turkse toetreding tot de Europese Unie willen stoppen. Tienduizenden mensen hebben in het centrum van Londen meegedaan aan een anti-Brexit-demonstratie. De demonstranten hopen dat Groot-Brittannië alsnog afziet van de Brexit. Komende week houdt het Lagerhuis er een eerste stemming over. En de hoofdprijs van het filmfestival van Venetië, de Gouden Leeuw, is voor het eerst voor een Mexicaan, voor Guillermo del Toro, voor zijn film The Shape of Water. De grote prijs van de jury ging naar de duitse israëlische productie Foxtrot. Beste actrice werd de Britse Charlotte Rampling, beste acteur de Palestijn Kamal El-Basha. Het weer, lokaal nog een bui. Vanuit het westen wordt het droger. Minima vannacht van 7 tot 11 graden.